Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels... worden nog meer dan 10 mensen vermist na aardverschuivingen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onduidelijk. Er is tot nu toe één dode bevestigd. Vicepremier Salvini meldde eerder vandaag dat er acht doden waren... maar minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken zei daarna... dat hij dat nog niet kon bevestigen. De modderstromen op het eiland werden veroorzaakt door zware regenval. Vooral de noordelijke kustplaats Casemicciola is zwaar getroffen. De Oekraïnse stad Gerson heeft weer stroom, melden de Oekraïnse autoriteiten. Volgens een medewerker van president Zelensky wordt eerst de cruciale infrastructuur aangesloten op het stroomnet, zoals verwarmings- en telecombedrijven. Daarna zijn de inwoners aan de beurt. Eerder deze maand trokken Russische troepen zich terug uit Gerson, een van de eerste steden in Oekraïne die Rusland had ingenomen na de invasie. De stad zat sinds begin november zonder stroom. Bij de klimaatactie van Extinction Rebellion vanmiddag op de A12 bij Den Haag... heeft de politie 150 mensen opgepakt. Een paar honderd demonstranten protesteerden op de Utrechtse baan een paar uur lang... tegen subsidies voor fossiele energie, zoals olie en gas. De politie sloot dat stuk weg, daarom in beide richtingen af voor het verkeer. Na ongeveer anderhalf uur verwijderden agenten de actievoerders. Ze zijn met stadsbussen en touringcars weggebracht. Zo'n 400 mensen hebben vanmiddag op de dijk bij het Friese Holwert gedemonstreerd tegen nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Met zandzakken bouwden ze een symbolische dijk van een meter hoog. De actie was een initiatief van de Waddenvereniging, Milieudefensie en Extinction Rebellion. Ze zijn bang dat de boringen het beschermde natuurgebied onherstelbaar zullen beschadigen. Volgens wetenschappers zal het wat door een combinatie van gaswinning en de klimaatverandering op minder plaatsen droogvallen. En dat is onder meer nadelig voor beschermde vogelsoorten. Het weer het is bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Minima vanavond rond de 7 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Morgen regent het van tijd tot tijd en dan wordt het een graad of 8.